Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee TBS'ers zijn ontsnapt in Nijmegen. De twee zaten opgesloten in de pompenkliniek... en wisten gisteravond te ontsnappen door het hek. Handlangers van ze hadden daar aan de buitenkant een gat in gemaakt met een slijptool en stonden met een auto klaar. TBS'ers stapten in en reden weg. Er kwam geen geweld aan te pas. Politie wil niet vertellen waarom de twee in de kliniek zaten... en is hard naar ze op zoek. Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 heeft ineens een lege agenda. Hij is de landbouwexpert van de partij en zou naar het boerenprotest gaan... maar volgens de veiligheidscoördinator van ons land is het daar mogelijk niet veilig voor, voor hem. En hij is ook helemaal niet welkom, zegt de eigenaar van het protestterrein. Nee, absoluut niet. Weet je, het is hij wel opruiing en dat wil ik voorkomen. Zijn uitspraken hebben u geraakt? Ja, absoluut. Absoluut, het raakt me echt. De Groot had gezegd dat de veestapel in ons land gehalveerd moet worden... om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. De topscorer van de eredivisie gaat verkassen. Ajax-spits Sebastian Haller maakte er afgelopen seizoen 21 in de competitie en 11 in de Champions League. En dat is ook in het buitenland opgevallen. Borussia Dortmund neemt hem over. De Duitsers maken minimaal 31 miljoen euro over voor Haller. Het UMC Groningen heeft iets bedacht om verpleegkundigen een beetje te ontlasten. In het ziekenhuis lopen voortaan waakstudenten rond. Studenten van een zorgopleiding die nog geen medische handelingen mogen doen... maar wel s'avonds en s'nachts op de patiënten kunnen letten. Worden een hele hoop mensen blij van. Het is eigenlijk een win-win situatie voor eigenlijk elke ja, persoon die hierbij betrokken is. Zowel voor de patiënt dat hij rustig blijft en veilig, ja, veiligheid blijft. Eh, voor de verpleegkundigen omdat zij worden ontlast. Ehm, en ook nog voor de familie omdat hij ook wordt ontlast. En natuurlijk voor de studenten zelf die er ontzettend veel van leren. De studenten praten met patiënten, geven ze wat te drinken en zorgen dat niemand uit bed valt. Het weer, zonnig en 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, maximaal 31 graden. Kan dan later op de dag wel onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt momenteel iets langzamer op de N307, de Markerwaarddijk vanuit Enkhuizen naar Lelystad.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 Opnieuw muziek uit Texas met songs van de Rowan Brothers en Lost Tex Maniacs... samen met Kevin Fowler en tenslotte de Texas Tornadoes. same thing her daddy swam the Rio. I don't know what she ever saw in me. But boy, I tell you what, her kisses are so sweet. Well, Veel zonnige klank in deze aflevering. We trappen af met een drietal songs. Jordan Robert Kirk beet het spits af met Hi Ho Rita. Vervolgens luisteren we nog naar de Avenue on Waldeck met Patricia Ferrara. En tot slot George van der Pannen. Listen. Quando, quando, quando, quando. Devi, devi poi sapere hallo en alles goed. Een land van je bent vrij wie je bent en wat je doet. Je bent er altijd veilig met de mensen om je heen. Waar je op jezelf kan zijn en toch ben je niet alleen. Wie anders is en kwetsbaar, wordt altijd opgelet. En als het nodig is, dan word je door de rest gered. Ik wou graag dat het waar was, voor hen, voor jou en mij. Maar ik denk aan al die tranen, en mijn droom is al voorbij. En als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Ik wou dat er een land was, ik wou dat ik het vond. Waar iedereen zichzelf was, waar de schaamte niet bestond. De schaamte voor je liefde, het mooiste in je hart. Ik wil hem zo graag redden, die met de jaren zijn verhard. Want iedereen wil liefde, dat heb je nodig elke dag. De warmte van een vriend of van een onbekende lach. Ik wil ook dat het waar is, ik wil dat het bestaat. Die plek die er voor is, waar je komt en waar je gaat. En als ik je zou vragen die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Voor wie er ooit is heengevlucht, anders werd je daar vermomd voor wie er wordt gevest op school en niemand die je hoort. Voor wie er onlangs zijn bedreigd, verdreven uit de straat. Voor wie er in elkaar getrapt, het huis niet meer verlaat. als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het wordt toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Het wordt toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom dan maken we het land waar je veilig en vrij kan zijn. Hoewel ze uit het zuiden van de States komen, zijn de vier zussen die onder de naam Sparks optreden vooral actief in Mexico en in de grensstreek van de States. Me trae de Spotlight. hecho. Me traicionas y tienes que pagar. Ya te di en los brazos de ese hombre. Por lo tanto, sé que te va a pesar. Decidido y con pistola. drie songs van zijn nieuwe album Nice to Meet You. Whatever It Takes is de eerste song. Daarna de titelsong en tot slot Doc Doc Doctor. Just when I thought love was impossible And I was about to get philosophical There she was with a coffee to go perfectly framed by a beautiful Basquiat endorphins up to the maximum when she said, Let's call a taxi and go. It's no secret, love will mess you up if you don't. transactional. Do my best to be intellectual, lover of art. Teach me, I'm dying to know. Let's ride all night, let's make a thing of it. Stop off in Vegas and put a ring on it. Shut off the meter whenever you're ready to go. It's no secret. aanbevolen. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Nice to meet you. Here's some thoughts about life you should know it's painful when you grow But you'll survive it if you take it slow Nice to meet you There are times that I will let you down But I'll love you for as long as I'm around I'll do anything to keep you safe and sound The thing about you you don't need to live in fear. The thing about you, it's a miracle you're here. The thing about you, if you take it year by year, can't wait to get to know you more, my dear. Nice to meet you. You might try too hard and push your friends away I promise that in time you'll be okay So hold on tight to those that choose to stay Nice to meet you On those nights that it gets hard to take Love will bend your heart until it breaks So love again and learn from your mistakes only times it gets too real. The thing about you, you are stronger than you feel. The thing about you, if you take it year by year, there's still so much for you to learn, my dear. great to know you I hope growing up with me was not too bad I couldn't be more proud to be your dad Time with you's the best I've ever had The thing about you Is you've taught me not to fear The thing about you Such a miracle you're here The thing about you after all these years There's so much I gotta learn from you, my dear There's so much I gotta learn from you, my dear I've been having palpitations, anticipation Waiting in your neon room me on a table, up a couple cables, told me that you'd be back soon. There's been murmurs before, but this feels like more like my chest is gonna explode. What is doing to me, to have you looking through me, or what you gonna diagnose. Down, down, down to you see when you put me in your MRI. busy. Here comes another episode. It's like therapy you give me anytime you're with me. Maybe we should up the dose. You in your scrubs and those pink rubber gloves, and I'm falling head over heels. What you doing to me? Like you're going through me. I gotta tell you how I feel. Doctor, doctor, what do you see when you put me in your realm? met Texaanse binding in deze aflevering. Delbert McClinton, Lou Ann Barton en de Fabulous Thunderbirds zijn van de partij in de rubriek Lone Star Blues.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 Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? No, Donny en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Het is een drankmarathon, praat met dubbele ton. Je weet dat ik voorlopig niet naar haast kom.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 Dit is het laatste rondje, schenk nog een vino. Is de nacht nog jong, komt de zon de nostalgie van afdruipt. In the Morelos mountains, campesinos are planting their fields. Where the ghost of Zapata rides a horse that can still outrun the wheel. same. It's the free Mexican Air Force flying tonight. In the little town of San Antonio, a cowgirl is cooling her heels. Remembering that God gave us herbs and the fruits of the field. But a criminal it's outlaws of those seeking life. Makes the free Mexican Air Force. Mescalito riding his white horse. The free Mexican Air Force is flying tonight. Flying so high Come on, baby, Ben and Kyle. on, baby, Ben and Kyle. Get over to Catalina. Get no best, get that ghetto.